uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Vanuit Oekraïne komen deze nacht minder berichten van explosies en beschietingen dan vorige nacht. De zwaarste gevechten en bombardementen lijken te zijn geweest in Kharkov, in het noordoosten van het land. Russische troepen zouden bij die stad een gaspijpleiding hebben opgeblazen. De autoriteiten waarschuwen dat dat kan leiden tot een milieuramp... In Kharkov en ook Kiev worden burgerslachtoffers gemeld. In de hoofdstad zou een jongen van zes zijn omgekomen. Zo'n 20 kilometer ten zuiden van Kiev is door de Russen een oliedepot gebombardeerd. De brand was in de wijde omtrek te zien. De Amerikaanse ondernemer Elon Musk heeft zijn satellietnetwerk Starlink ingeschakeld voor Oekraïne. Dat gebeurde na een oproep van de vicepremier van het land. Via netwerk zouden inwoners van Oekraïne overal toegang kunnen krijgen tot internet. Nu zijn de verbindingen met enige regelmaat verstoord als gevolg van de gevechten. In het oosten van Australië zijn zeker zeven mensen omgekomen door overstromingen. De regio kampt al dagen met extreme regenval. In sommige gebieden viel in een dag meer dan 300 mm regen. In de deelstaten Queensland en New South Wales zijn huizen en wegen ondergelopen en auto's weggespoeld. Ook voor vandaag en morgen wordt nog veel regen verwacht langs de Australische oostkust. Noord-Korea heeft opnieuw een rakettest uitgevoerd. Volgens het Zuid-Koreaanse leger ging het waarschijnlijk om een ballistische raket. Voor zover bekend is het de eerste keer deze maand dat Noord-Korea een raket test. In januari waren er zeven testen, meer dan in heel vorig jaar. Noord-Korea wil met de lanceringen vermoedelijk druk zetten op het Westen... om de onderhandelingen over de sancties weer op te starten. Economisch gaat het slecht met het land. Het weer. Het is helder met in het binnenland een paar graden vorst. Lokaal is kans op wat mist. Overdag zonnig en droog en 9 tot 12 graden. Ook morgen nog veel zon.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 Girls on the couch, all uh -huh. that. Yeah. Why you thinking that it's all about you? Why? Body, you know everything uh -huh. about you, but the girls all talking and the girls all talking. Girls talk about the hood too, about the way your brother gets hanging too.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 Liep ik zwijgend door de straten, keek ik terug op mooie dagen. Ik had die tijd willen bewaren. Voor het eerst lijken we allemaal gelijk. De vrijheid komt weer langzaam terug more than a base dream. She's my fantasy. Gotta let her feel it.